Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit in de strijd tegen armoede. Over een paar weken moet de begroting voor volgend jaar af zijn. Want dan is het Prinsjesdag. Als er niks gebeurt dreigen volgend jaar 1 miljoen mensen in armoede terecht te komen. En dus grijpt demissionair Schouten, minister Schouten voor armoedebeleid in. U kunt ervan op aan dat wij alles op alles zetten op dit moment... om te zorgen dat die armoede eh, niet toeneemt eh, zoals die voorspeld was. En dat we daar gewoon ook echt eh, de maatregelen proberen te nemen om dat te voorkomen. De miljarden moeten onder meer naar een hogere zorg en huurtoeslag gaan. Het kabinet weet niet waar het al het geld waar het precies vandaan moet komen. Het kan zijn dat bedrijven of mensen met een hoog inkomen... meer belasting moeten gaan betalen. Rusland zegt dat het toestel van Wagner-leider Prigozhin mogelijk opzettelijk is neergehaald. Rusland doet onderzoek naar de crash en wil daarin niet samenwerken met andere landen. Het vliegtuig stortte vorige week neer. Het nieuwe radiostation dat op de FM komt heet geen Financial News Radio... maar wordt voorlopig Radio for All. Het moet een soort radiolab worden met verschillende programma's en makers. De zender komt onder hoede van Giel Belen. Vanaf vrijdag 1 september komen en verdwijnen meerdere zenders van de radio vanwege die FM-veiling in juli. En het gaat hartstikke lekker met haaien en roggen in de Oosterschelde. Sportvissers vangen, tellen en gooien ze weer terug in het Zeeuwse water. En ze zien dat er steeds meer worden. Wetenschappers proberen tegelijkertijd uit te vissen waardoor dat komt. Waarom exact? Dat is iets wat je met onderzoek graag uit wil, eh, zoeken. Maar we weten het niet precies. Maar het lijkt erop mooi ondiep water, warm, rustig. Ideale omstandigheden voor de kleine haatjes om op te groeien. En mocht je nou denken, haaien in Nederland, ik ga nooit meer zwemmen. Geen enkele haai die hier voorkomt is gevaarlijk voor mensen. Het weer, er trekken de komende nacht een paar buien over het land. Voor de de kust is daarbij kans op onweer. Morgen af en toe een zonnetje, in de middag kans op een bui en dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment.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 Dit is nog steeds de National Radio Show. Je hebt nog een klein uur te goed met daarin twee nummers voor natuurlijk de Spiegelplaat. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. En verder nog veel meer andere lekkere muziek. En bijvoorbeeld ook hele fijne muziek in de digitale brievenbus. Wat dacht je deze? De nieuwe single van Jara Beeks. Dit is Hold Me. nieuwste single van Yara Beeks en die heet Hold Me. En in dit uur heb je nog twee digitale brievenbus-inzendingen te goed. En bijvoorbeeld ook nog George Strait en die is nu aan de beurt. All My Exes Live in Texas. dear little love. forgot I hung the moon And Allison's in Galveston Somehow lost her sanity And Dimples, who now lives in Temple's Got the law looking for me All my exes live in Texas to be. But all my exes live in Texas, and that's why. But it brings to mind another time Where I wore my welcome thin By transcendental meditation I go there each night But I always come back to myself Long before daylight All my exes live in Texas it is. blijft het hoor. George Strait was dat met All My Exes Live in Texas 1987 alweer. En voor het Spotlight album, eh, Spotlight album voor de Nashville Spiegelplaat wil ik zeggen gaan we veel verder terug in de tijd. Want eh, de versie die ik daarvoor als eerste heb uitgekozen komt uit 1966. En de tweede versie 2005. Het zijn allebei geen originele, want dat, eh, daar de, viel de eer te beurt aan Johnny Mathis. Die dat nummer in 1957 uitbracht. Toen was het nog een popnummer, maar country wordt ervan gemaakt door Slim Whitman en daarna Dolly Parton en Keith Urban. Twee keer The 12 of Never. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You ask how much I need you, must I explain? I need struck ten. Darling, I had to call you to our favorite place again. We know it's wrong for us to meet, but the fire's gone out at home, and there's nothing cold as ashes. Wait, Twitty en Loretta Lynn uit 1971. After the Fire is Gone. We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië... voor de nieuwste single van Ryan Dakin. En hij kondigt hem zelf even aan. Hey there, it's Ryan Dakin here and this is my brand new single, Playing With Fire. You can only hold your breath so long before you need some air. See you float up to the surface Fill your lungs with a little purpose You can only fight the dawn so long the sun is gonna rise I've been hiding in the shadows Now the morning's in my eyes Nothing I do is changing things God knows that I've tried No, I'm not waiting I'm playing with fire been spending all my life trying to hold back the tide But the waves just keep on rising And the burden's getting tired I've been holding you tight, holding you back freedom that I need I can only blame myself I'm my own worst enemy I need a little smoke, little ash on my skin With Fire, de nieuwste single van Ryan Daken uit Australië. Een aantal weken geleden toen had Joper het over dat hij deze versie van eh, het nummer Country Girl zo mooi vindt. Oh, gaan we die doen? Dus die gaan we voor jou draaien, Joop. Dit zijn de Tumbleweeds. Leuk. Superstars Radio, Nashville Radio Show. zij op 28 september wel de award in ontvangst... in de categorie Female Vocalist of the Year. Want daarin is zij genomineerd. Vriendin van de show, Ronda Vincent, hoor je met Music's What I See. En we gaan even terug in de tijd. 1963, lekker. Johnny Cash, Ring of Fire. is a bird. makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. met van die, echt van die klassieke country nummers, Joop. Of er dan ook mensen zijn die hem horen en dan ook aan het meezingen zijn. Tuurlijk. Ja, nou wij doen dat ook, maar dan gelukkig met de schuif dicht. <laughs> dat is maar heel goed dat niemand dat hoort. <laughs> nee, nee. precies. <laughs> Absoluut. Ehm, wat heb ik op de playlist staan? Volkmuziek. Dit is Clementine Darling en You Can't Have It All. één digitale brievenbus in zending voor je. Uit Canada, de nieuwste single van Garrett Gregory. En ja, al hebben we in Nederland heel veel regen gehad, toch ook wel wat zonneschijn. Want dit is de Taste of the Summertime. don't think I can wait until Friday night. I'm counting down every hour till 5 o'clock. time to just kick back, make the moments last. Take it real slow instead of living fast. Bring on the weekend, bring on the sun. Break out the ice and a bottle of rum. I wanna tall glass, no worries. Lay back, no hurry. Just a little fun with tequila and lime. Just a little taste of summertime. Damn, you're looking good in those cut-off jeans Every time you flash a smile, it's killing me nieuwste single van Carrot Crackery en Taste of Summertime. Nou moet ik zeggen, ik heb nog nooit buiten gestaan om met mijn mond open om de Summertime te proeven. Geen idee hoe dat smaakt. Jij ja, Joop? Nee. Nee hè? Nee. nee, nee, Lijkt me ook niet echt te doen. Want dan zeker niet als je de regen gaat maken, want dan is het alleen maar zure regen. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En dat is deze keer het album Brandy Clark van Brandy Clark. Je hoort achter elkaar Up Above the Clouds, oftewel de Cecilia Song. En daarna Come Back To Me. Dit is het nest. Nashville Spotlight album. You can always see it. That's why they call it faith. And I know you don't believe it. But you smile again someday. When you're blue Cause love dream when you See everything you think you need to see Then come back to me If there's pavement you ain't put your shoes on Or a dance floor you ain't made a move on yet If you're feeling too safe here beside me sunset sing blue. If you land with the tan and your shades on, hope the promise the postcard made comes true. But if it's not all you dreamed it'd be you, but if she does, you know right where I'll be. Come on. dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album. Het album Brandy Clark van Brandy Clark. En de volgende keer weer een heel ander album. En heb je zelf een suggestie, mag je dat altijd aan ons laten weten. Ons e-mailadres is info.nashvilleradio.nl. Dus info apenstaartje En vermeld in je e-mail even dan natuurlijk de naam van de artiest, de naam van het album... en welke vier nummers je zou willen horen. Maar je mag het ook whatsappen 06 428 Dat is dan het nummer wat je gebruikt. Nu gaan we verder met bluegrass muziek van het album Uncommon Sky. Het nieuwe album van Rick Ferris. Hoor je Please Don't Say Goodbye. With a razor sharp tongue, you sell you a lie for your soul you back. Travis was dat met het eh, toepasselijke Please Don't Say Goodbye. Want er is alweer een eind gekomen aan de show. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Blake Shelton en Barmageddon. En daarna Ex Connolly en I'll Be Good For You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Bye bye. Barmageddon, a shotgun wedding. The is what you're getting. The win, lose, or draw, it's gonna be a show. There's a neon sign at the edge of town, a watering hole we can all throw down. Anything can happen there, and it usually does. We got suits and cowboys and kids and freaks. We all high five at the end of the week. But come Monday, it'll be alright. But we're still gonna have a buzz from Barnegetton, a high tech honky tonk shotgun wedding. There ain't no telling how it's gonna go. Barnegetton, you never know just what you're getting win, lose, or draw, we're putting on a show. They got chainsaws and chicken wire, a tip jar mounted on an amplifier. A good old boy up there asking for a dollars worth of Johnny Cash.